Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Twintig maatschappelijke organisaties, vakbonden en gemeenten... hebben Politiek Den Haag in een brief opgeroepen niet tot stilstand te komen. De val van het kabinet is volgens de organisaties als VNO-NCW en Greenpeace... onverantwoord en schadelijk voor de belangen van Nederland. Volgens de 20 ondertekenaars moet er dringend actie worden ondernomen... op het gebied van woningbouw, energietransitie en de hervorming van de jeugdzorg. En ook de klimaataanpak mag niet stil komen te staan. Drie migrantenboten die onderweg waren van Senegal naar de Canarische eilanden worden vermist. Een hulporganisatie meldt dat sinds het vertrek niets meer is vernomen van de ruim 300 opvarenden. De drie boten vertrokken twee weken geleden vanuit Senegal, zo'n 1700 kilometer van Tenerife. Op twee van de drie boten zaten zo'n 60 opvarenden, maar de andere boot ruim 200. De kustroute langs de Afrikaanse westkust eiste vorig jaar al ruim 550 levens. Als het aan GroenLinks en PvdA ligt... moet demissionair premier Mark Rutte per direct opstappen. Tot de verkiezingen moet hij worden vervangen door een buitenstaander. Dat zeggen partijleiders Kuiken en Klaver in Nieuwsuur. Morgen zullen ze in het debat over de val van het kabinet... een motie van wantrouwen indienen. Het is niet zeker of de motie een meerderheid zou halen. Bij een meerderheid moet Rutte per direct weg... en mag hij niet aanblijven als demissionair premier. In Rotterdam zijn zeker vier appartementen onbewoonbaar geraakt na een brand. Die ontstond waarschijnlijk door een gaslamp op een balkon, schrijft Omroep Rijmond. Ongeveer 35 mensen moesten hun woning verlaten. Een deel daarvan komt vanavond nog terug. Er is niemand gewond geraakt. Voor bewoners van wie het huis onbewoonbaar is geraakt, wordt opvang geregeld. Het weer, de laatste hevige buien in Groningen zijn weggetrokken naar het noordoosten. Komende nacht klaart het op en is het grotendeels droog. Ook daalt de temperatuur flink naar een graad of 14. Morgen blijft het droog en schijnt de zon bij een graad of 26. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu tussen app en vloed.